uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het internationale congres voor natuurbehoud roept Nederland op om af te zien van nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. De oproep werd onder meer gedaan door de Waddenvereniging. Die behaalde op het congres in Marseille een grote meerderheid. Volgens de Waddenvereniging gebeurde het niet eerder dat overheden uit de hele wereld Nederland op deze manier hebben aangesproken op de gaswinning in het kwetsbare natuurgebied. De organisatie telt ruim 1400 leden, zoals overheden en natuur- en milieubeschermingsorganisaties. Het ministerie van Economische Zaken is voorstander van nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Alle Amerikaanse medewerkers van de federale overheid moeten zich verplicht laten vaccineren. Dat is een van de nieuwe coronamaatregelen die president Biden heeft aangekondigd. Ook het personeel van bedrijven, waar meer dan 100 mensen werken... moet zich verplicht laten vaccineren of wekelijks laten testen. Voor de 17 miljoen medewerkers van zorginstellingen... die deelnemen aan de zogeheten Medicare en Medicaid-programma's... is testen geen optie. Zij moeten allemaal een prik nemen. De nieuwe maatregelen gaan gelden voor meer dan 100 miljoen Amerikanen. Voor wie zich niet binnen 75 dagen laat vaccineren... dreigt in het uiterste geval ontslag. De 160 nieuwe vrachtwagens die het ministerie van Defensie heeft aangeschaft... mogen de weg niet op. Omdat ze een paar centimeter hoger zijn dan de Wegenverkeerswet voorschrijft... kunnen ze geen gebruik maken van de openbare weg. Demissionair minister Beideveld schreef aan de Kamer... dat ze een ontheffing heeft aangevraagd voor de trucks... zodat ze alsnog in gebruik kunnen worden genomen. Natuurkundigen van de TU Eindhoven hebben de Ig Nobelprijs gewonnen... met een onderzoek naar het gedrag van voetgangers in mensenmassa's. De twee onderzoekers ontdekten dat mensen gemiddeld minimaal 75 centimeter afstand van elkaar houden... om botsingen te voorkomen. De Ig Nobelprijs wordt altijd vlak voor de bekendmaking van de echte Nobelprijzen uitgereikt. Het gaat om echte onderzoeken die gepubliceerd moeten zijn in een erkend wetenschappelijk tijdschrift.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 People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat.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 You're someone I can be with. You're someone sleep. That's all. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. right here, private show. I like a mundane, the fucking high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life, come Muhammad, then we hit Spain. Too easy with you, deal, we get insane. Hey, I heard you were Running with wolves and I'm on the prowl. van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zomer.